Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in Londen voor een Europese veiligheidstop. Hij werd ontvangen door de Britse premier Starmer bij diens ambtswoning Downing Street 10. De twee gaven elkaar een knuffel en poseerden handenschuddend voor de fotografen en cameraploegen. Zelensky sluit morgen aan bij de top in Londen die door Starmer is georganiseerd. Waar regeringsleiders bespreken hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken. Omdat de Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. In veel dorpen en steden in het zuiden is het heel druk met carnavalsvierders. Verschillende steden in Brabant hebben mensen daarom al gevraagd om niet meer te komen. De bos vroeg mensen al aan het begin van de middag om niet meer te komen... vanwege de extreme drukte in de binnenstad. Daarna volgden onder meer Breda en Tilburg. Ook gisteren was het op veel plaatsen erg druk met carnavalvierders. In het Servische stadje Nis hebben tienduizenden mensen zich aangesloten bij een studentenprotestfestival tegen onrecht en corruptie. Studenten gaan al sinds november massaal de straat op in Servië. Toen kwamen 15 mensen om het leven doordat de overkapping instortte van een station in Novi Sad. Kort daarna trad de minister van Transport af. Hij wordt samen met ambtenaren, ontwerpers en bouwers van het station aangeklaagd. Critici zeggen dat het instorten het gevolg was van corruptie. Door een brand in een snackbar is in het centrum van Winterswijk een historisch pand uitgebrand. Het hotel ernaast raakte zwaar beschadigd. De brand ontstond rond het middaguur in de afzuiginstallatie van de snackbar. Al gauw sloegen de vlammen uit het dak. Pas na vier uur had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Het weer, op veel plaatsen opklaringen. Vanuit het noorden op veel plaatsen ook nevel of mist. Minima vannacht tussen 0 en min 2 graden. In de loop van morgenochtend op veel plaatsen zon. Het wordt een graad of 9. De komende dagen weinig verandering.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 And the girls just want wanted, girls just want wanted, girls just, girls just want wanted, girls just want wanted, girls just, girls just want wanted, girls just want wanted, girls just, girls just want wanted, girls just wanted, girl just, girl just want to talk to them to get to me. Now I hit back. I try to talk all the policemen out of their hats and their handcuffs and whatever I can get, you know? Why do you have to be so extreme? Savage! Misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave, misbehave misbehave, misbehave, misbehave, misbehave. CFM Zandvoort, zaterdagavond. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 Als opening horen we trouwens Hillet Colet en Sarah Story het Misbehave. Ik hoorde hem eh, afgelopen twee weken op de radio en ik had echt iets van, dat is bij Tomorrowland. Dat draait muziek wat <laughs> bijna nergens nog gedraaid wordt. Nou ja, boven de commerciële plaatjes. En ik denk, die moeten we gewoon even lekker draaien. En ik dacht, als opening uh, knalt hij er lekker in. Onderweg zometeen een hoop lekkere muziek. Onderweg Woodcamp met Eating Good. Maar eerst die Lizo met About Damn Time in de Purple Disco Machine Remix.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 C C C FM FM FM FM. You gotta see how the hustle go. You know he caught up by his bros though. He's just another person, another victim, another one that's caught up in the room. another victim, another one that's caught up in the flip it.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 De Purple Disco Machine remix. Ja, er ging even wat fout in de studio. Heb jij, als het goed is, geen last van gehad. Maar eh, <laughs> de microfoon, alles stopte in de studio ermee. Dus ik heb alle kabels eruit getrokken. En dan moet je ook zelf weer zorgen dat alle kabels er weer inkomen. CFM antwoord en mee steeds. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Emma Heester, je heeft haar eerste optreden in haar agenda gezet. Nadat ze de afgelopen maanden werd behandeld aan eh, baarmoederhalskanker. De zangeres eh, treedt op tijdens het festival op de Amsterdamse Zomer. Dat op 11 en 12 juli plaatsvindt. Eh, ik meen in het uh, Olympisch Stadion. Het is het eerste optreden dat de zangeres gepland heeft. En dat ze in november bekend maakte dat ze baarmoederhalskanker heeft. De zangeres kreeg afgelopen maanden en chemotherapie. En in januari moest ze eh, een tweede behandelingstraject in, omdat de kanker was uitgezaaid. Nou, we gaan het afwachten, maar in ieder geval haar eerste optreden staat weer. Dus dan gaat het toch wel redelijk goed weer met uh, Emma Heester. Dus eh, die kan er zien op, wat zei ik, op 11 en 12 juli op het festival de Amsterdamse Zomer. En na bijna 25 jaar komen de vijf leden van vijf weer bij elkaar. De Britse boyband bestaande uit Sean Conlon, Richie Neville, Scott Robbins, Abs Love en Jason G. Brown. Die gaan weer weer optreden. Zo meldt het vijftal eh, afgelopen donderdag op eh, Instagram. De vijf leden van vijf hebben sinds 2001, toen de band uit elkaar ging, niet meer met z'n allen opgetreden. Het zat er al heel lang aan te komen en het voelt nu echt goed voor ons, zegt Robertson eh, in een verklaring. Ik spreek voor alle jongens als ik zeg dat we niet kunnen wachten om het allemaal weer te doen. Hopelijk zijn jullie er klaar voor. En vijf komt vanaf komend jaar 12 optredens geven in het Verenigd, Verenigd Koninkrijk. Terwijl Engeland, dat, de groep trapt de tournee af op 31 oktober in Bridgeton En doet verder onder meer Cardiff, Liverpool, Manchester en Londen aan het uh, tournee wordt op 16 november afgesloten. Dus, eh, En ze scoorden eind jaren 90, eh, begin 2000 hits met nummers zoals When the Lights Go Out, If You're Getting Down en Slam Dunk The Funk. En ja, ze gingen in 2001 uit elkaar en kwamen in 2006 terug als viertal. En sinds 2012 traden ze weer af, af en toe op met z'n vieren en nu nog weer met z'n vijven. Dus ik ben benieuwd. En uh, ja, minder goed nieuws. Nou ja, minder goed nieuws. Eh, de politie onderzoekt berichten dat het festival der Liebe begin maart in Rotterdam Ahoy het doelwit zou zijn voor een aanslag volgens de Duitse krant Bild, die zich baseert op een Duitsstalige website die van islamitische staat zou zijn, op de dreiging van radicale moslims. Ja, en het eh, festival der Liebe wordt gegeven op 7 en 8 maart in Ahoy. En Bild noemt ook carnavalsfeesten in Keulen en Nuremberg als, als doelwit tekst op, het website, eh, op de website roept op, eh, op een volgend doelwit te kiezen. Op de website El Salvador Media riep Islamitische Staat IS ondanks aanhangers op om mensen omver te rijden. Ja, met dat soort dingen, ja, mag ik niet zeggen, maar Wilders heeft dan wel weer gelijk. Er is eh, die radicale moslims en het IS, ja, breekt me de bek niet open.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 Thank you. Zand voor de Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond zijn we bij met het beste van de clubs op de radio. En eh, zo werd het even tijd voor de, de party-update. Wat voor leuke feesten allemaal gaat op deze zaterdag 1 maart. De eerste zaterdag in maart. En zoals altijd beginnen we eventjes met eh, de Escape in Amsterdam. Ja, er zit even een kleine knik in de kabel. <laughs> Vanavond de uh, Invites Benefits ja, ik, in eh, de Escape. Het begint eh, om half twaalf. En voor meer informatie check de website escape.nl. En eh, ja, ik ben een beetje verbaasd. <laughs> Daarom hebben Raimundo heel veel tijd voor ons dit weekend volgens mij. Want hij, hij ik een dagje vrij. Of hij gaat in ieder geval het land in. Of, het, of naar het buitenland kan ook natuurlijk. Dus, maar geen Raimundo dus vanavond met Brainwash. Maar wel Abraktek Invites Benefic. En als we doorlopen komen we bij Club Airdrags vanavond Throwback. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk in, uh, Club Air. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl of air.nl. Daar vind je al die informatie. En dan hebben we nog een wekelijks feestje in de Melkweg. Iedere zaterdag encore. En vanavond het thema Metro X eh, Future Night. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de line-up: Lizzle, Prime, Waxfriend, Mansour en Nefs. Dat is vanavond in Encore in de Melkweg met het thema Metro en Future Night. En dan hebben we nog een feestje en dat is eh, Don't Let Daddy Know. Weer terug in Amsterdam, vanavond in de Ziggo Begint om 10 eh, uur vanavond, duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie amsterdam.dldk.com of eh, gewoon dldk.com zonder Amsterdam. Of kijk even op psychodoom.nl, daar vind je ook al die informatie. in de line-up Pissen eh, Ben Nicky, Rebellion, Seth Hill, Showtag, BMW, Thomas Nieuwsen. Ja, gewoon een hele waslijst. Vanavond dus in de Ziggo Don't Let Daddy Know Amsterdam 2025. En tot zover ook de party update. Terug naar de muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. De Nightwalk Mainstage, jouw warming-up voor jouw stapavond. Met nu Vincent Carrera met The Choice.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 Deze week op 10, Nicky Curly met We Love. Op 9, Nick van Julie en Robert Cartoons met Set Me Free. Op 8, Eats Everything met Upside Down. En op 7, Green Velvet en Jamie Jones met Butterflies. Op 6 Marshall met de cult Be Careless. En op 5 extra nummer 1 plaatje van Inventions of TVV. En Marshall met Dirty Cash, Money Talks. Deze week op 4 Prank met Heat in de remix van Hot Since 82. Op 3 Prospa en Raw met This Rhythm. Die was alweer aan het zak, die staat er al een tijdje in, maar hij eh, gaat weer omhoog. Deze week op 2 Chris Lake en Abel Balder met uh, Ease My Mind. Deze week op 1, nog steeds op 1. Voor uh, pak een beetje derde week op 1 uh, de Shapeshifters en Tripleism. Hun hebben de remix gemaakt voor Lola's Team. Nou, die heb je al zo vaak Hoor Ik heb andere muziek voor je. Alle vijf hoor je nu met Hot Sauce.